4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. President Trump heeft China gevraagd hem te helpen om dit jaar herkozen te worden. Trump vroeg de Chinese president Xi onder meer om in de aanloop naar de verkiezingen... meer Amerikaanse landbouwproducten te kopen. Dat schrijft de voormalige veiligheidsadviseur John Bolton in een nieuw te verschijnen boek. De Amerikaanse regering probeert de publicatie ervan te verbieden... omdat er geheime informatie in zou staan. Volgens de democratische presidentskandidaat Joe Biden... schendt Trump zijn heilige verplichtingen aan het Amerikaanse volk. Het aantal Nederlanders in armoede stijgt naar ruim 1 miljoen mensen. Dat concluderen het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. Belangrijkste oorzaak is de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering... waardoor het meer loont om aan het werk te gaan. Als de verlaging van de bijstand zou stoppen... dan lopen mensen in de bijstand bijna de helft minder risico op een leven in armoede... al dus de planbureaus. De effecten van de coronacrisis zijn nog niet meegenomen in de studie. Het kabinet neemt maatregelen om de bouwsector te ontzien... bij de aanpak van de stikstofuitstoot. Dat schrijft minister Schout aan de Tweede Kamer. Het adviescollege Stikstofproblematiek... onder leiding van de oud-minister Remkes... vond vorige week dat de kabinetsplannen niet ambitieus zijn... en te veel lijken op eerder beleid. Schouten komt de bouw nu tegemoet... door bepaalde projecten vrij te stellen van een speciale natuurvergunning. En de agent die vorige week vrijdag een zwarte man in Atlanta doodschoot... wordt door het Amerikaanse Openbaar Ministerie vervolgd voor moord. De agent riskeert een levenslange gevangenisstraf of de doodstraf als hij veroordeeld wordt. De man van 27 werd in zijn rug geschoten toen hij zich verzette bij zijn arrestatie. Ook zou de agent het slachtoffer geschopt hebben terwijl hij op de grond lag. De agent is inmiddels ontslagen. Het weer, regenbuien trekken over ons land met vooral in het noorden kans op onweer. Later breekt vanuit het zuiden de zon door. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf vrijdag af en toe een bui en de temperatuur loopt weer iets op.